Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. In Noorwegen heeft de politie gisteravond een schip in beslag genomen... dat betrokken zou zijn geweest bij het beschadigen van een kabel in de Oostzee. Het schip wordt ervan verdacht schade te hebben aangericht... aan een glasvezelkabel tussen Letland en Zweden. De bemanning van het Noorse schip is volgens de politie Russisch... zegt correspondent Rolien Kreton. Dat schip is gisteravond naar Tromsø geleid, Noord-Noorwegen. De Noorse politie heeft het schip in beslag genomen. De elf eh, Russische bemanningsleden zijn ondervraagd. En er is naar eh, bewijsmateriaal gezocht. En ja, dat schip en de bemanningsleden worden nu vastgehouden... zolang dat onderzoek eh, duurt. Afgelopen maandag nam Zweden al een ander schip in beslag... dat mogelijk betrokken was bij de sabotage. Na een busongeluk van gisteren in Zwarte Waal bij Rotterdam... ligt nog steeds een meisje van 15 in coma. De streekbus botste gistermiddag op een auto en belandde in een greppel. 10 van de 20 inzittenden raakten gewond het meisje werd pas na een half uur gevonden. Ze moest worden gereanimeerd en wordt in het ziekenhuis nu kunstmatig in coma gehouden. Feyenoord moet een boete van 68.000 euro aftikken vanwege het afsteken van vuurwerk en het blokkeren van de ingangen van het stadion. Vorige week won de Rotterdamse club met 3-0 van Bayern München in de Champions League. En op het moment dat de spelers het veld opliepen, staken de Feyenoord supporters vuurwerk af en werd de boel dus geblokkeerd. En als het nog een keer de fout ingaat, dan moet Feyenoord van UEFA een hele tribune sluiten. En al een jaar lang mogen leerlingen op de middelbare school geen telefoon meer meenemen in de klas. Pas in het begin best even wennen, maar inmiddels gaat het op veel plekken eigenlijk best goed. Zoals op het Vossium Gymnasium in Amsterdam is dat. Aan het begin van de dag doen alle leerlingen daar hun telefoons in een grote kluis... die vervolgens naar de conciërge wordt gebracht. Vijf minuten voor het laatste uur wordt deze kluis weer opgehaald. Dan iedereen zijn telefoon pakken. Hier. Ja, meneer. Ik vind het wel oké. Maar soms is het ook gewoon wel irritant. Iedereen praat met elkaar. In plaats van dat iedereen naar een scherm zit te staren eigenlijk. De pauzes zijn niet super lang. Dus dan denk ik, laat dan gewoon even heel even. Maar nou, volgens de schoolleiding werkt het allemaal supergoed. Wordt er meer gespeeld met elkaar, meer gepraat ook. En wordt er ook minder digitaal gepist. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht wordt het flink koud.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 Er staat zo'n 40 kilometer file in de regio. Het meest opvallend is de file op de A9 van Alkmaar naar Diemen... tussen Bad Hoeverdorp en Knoopend Holendrecht. Want daar sta je drie kwartier in de file door bergingswerkzaamheden. Is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht... Verkeer richting Utrecht kan het beste via de A10 Zuid rijden. En verder vielen op de N522 Amstelveen-Belmermeer. Komt natuurlijk door dat ongeluk op de A9. Tussen de aansluiting met de A9 en de aansluiting met de A2 is de vertraging daardoor 20 minuten.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 Zowel van burgers als Hamas-strijders. De eerste evacuaties zullen morgen plaatsvinden. Na het busongeluk van gisteren in een dorp bij Rotterdam... ligt een meisje van 15 nog in coma, meldt Omroep Rijnmond. Zij werd pas een half uur na het ongeluk in Zwarte Waal gevonden... en moest worden gereanimeerd. Feyenoord heeft een boete van de UEFA gekregen voor het afsteken van vuurwerk voor de wedstrijd tegen Bayern München. En als dat nog een keer gebeurt, dan moet een deel van de tribune van de harde kern in de wedstrijden daarna leeg blijven.